FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Nijhuis met het NOS journaal. Rijkswaterstaat heeft deze winter tot nu toe 305 meldingen gekregen van vorstschade aan snelwegen. Meestal gaat het om gaten in het wegdek, vooral in de Randstad, waar ook de meeste snelwegen liggen. Landelijk gezien is het aantal meldingen ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, maar toen was er maar één strenge vorstperiode geweest. Inspecteurs van Rijkswaterstaat zijn permanent op de weg om forschade op te sporen en te verhelpen. Op de Amsterdamse beurs staat de koers van het aandeel SNS Reaal zwaar onder druk. Beleggers lijken het vertrouwen te verliezen in de bank en verzekeraar. Het aandeel staat op verlies, vanmiddag zelfs even 15% lager. Goed ingevoerde Haagse bronnen melden dat binnenkort maatregelen worden verwacht bij SNS Reaal. Nationalisatie van de bank in problemen zou een serieuze optie zijn. Minister Schippers vindt het vervelend als mensen zich zorgen maken over een beperking van de vergoeding in de geestelijke gezondheidszorg. Gisteren kwam een conceptadvies van het College van Zorgverzekeringen naar buiten. Erin staat dat psychische ziekten met een duidelijke lichamelijke oorzaak niet langer worden vergoed als GGZ-zorg. Schippers benadrukt dat het nog maar een concept is, dat patiënten en artsen er nog commentaar op mogen leveren en dat het advies dus kan veranderen. Als er bezuinigd wordt op de GGZ dan gebeurt dat volgens de minister pas in 2015. In België moeten automobilisten de komende dagen langzamer rijden. Er zit te veel smok in de lucht, waardoor 120 km per uur rijden als vervuilend wordt gezien. De snelheid op snelwegen gaat omlaag naar 90 km per uur. In de stad Brussel wordt dat 50. Bij lagere snelheden stoten auto's minder fijnstof uit. Door het koude en windstille weer van de komende dagen blijft er veel meer smok in de lucht hangen dan normaal. Het weer. Vanavond in een groot deel van het land brede opklaringen.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 De A12 de daar richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 de daar richting Rotterdam voor Delft 3 en op de 28 Utrecht richting Zwolle voor Leusden 2 kilometer.